Levi van Eck met het NOS-journaal. Al het scheepvaartverkeer kan weer door de vaargul bij de ingestorte brug in de Amerikaanse plaats Baltimore. De brug stortte eind maart deels in nadat er een containerschip tegenaan botste. Sindsdien is er 50.000 pond puin uit het water verwijderd. Nu de vaargul weer helemaal vrij is, is ook de toegang tot de belangrijke haven van Baltimore weer volledig hersteld. Die was onbereikbaar door de brugdelen in het water. Bij de botsing in maart kwamen zes bouwvakkers om het leven. De brug zelf is nog niet gerepareerd. De VN-veiligheidsraad steunt het plan van de VS voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza en de vrijlating van gijzelaars. Alleen Rusland onthield zich van stemming. Israël en Hamas worden opgeroepen het plan onmiddellijk en zonder voorwaarden volledig uit te voeren. De leiding van Hamas heeft positief gereageerd. Volgens de Amerikanen heeft Israël het plan geaccepteerd... Maar de Israëlische premier Netanyahu spreekt dat tegen. Hij wil pas een wapenstilstand als Hamas volledig is ontmanteld. De schulden bij Nederlandse bedrijven zijn de afgelopen jaren afgenomen... ondanks de coronacrisis en energiecrisis. Volgens onderzoekers van het Centraal Planbureau komt dat vooral doordat de winsten zijn toegenomen. Ook de groep ondernemers met problematische schulden is de laatste jaren gekrompen. Het zijn vooral kleine en jonge bedrijven die daarmee te maken hebben. Voetballer Frenkie de Jong is niet op tijd fit voor het EK... en dus komt hij niet uit voor het Nederlands elftal. De middenvelder heeft te veel last van een enkel blessure. Bondscoach Koeman moet nog beslissen of hij een vervanger voor de Jong... aan het EK-selectie wil toevoegen. Middenvelder Teun Koopmeiners heeft ook last van een blessure... en deed niet mee aan de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland. Het weer. Vannacht valt in het binnenland nog een bui en koelt het af naar 7 tot 10 graden.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 Why acting like you shy? Shut it, save it, keep it pushing. While you beating round the bush and knowing you want all this woman. Never knock it till you try. Yeah, all of them bitches hating, I have you with me.